7 uur. Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Zeven mee elk 500 euro smartengeld van Geert Wilders... vanwege zijn minder Marokkanen uitspraak. De zeven hebben zich gemeld in de rechtszaak... waarin Wilders zich voor de uitspraak moet verantwoorden. Vandaag is de derde zittingsdag van die zaak. Naast de zeven die smartengeld eisen... hebben zich ook nog twee belangengroepen gemeld. Die eisen dat Wilders zijn uitspraak terugneemt. Het kabinet moet voor november met een antwoord komen op de uitslag van het Oekraïne-referendum, heeft de Tweede Kamer besloten bij de algemene beschouwingen. Kiezers wezen het Oekraïne-verdrag in april al af, maar het kabinet heeft nog altijd geen reactie gegeven. IS heeft volgens het Amerikaanse leger dinsdag inderdaad mosterdgas gebruikt bij een raketaanval op een militaire basis in Irak. Er was na een eerste onderzoek al een vermoeden dat het middel werd ingezet. Onderzoek in een laboratorium bevestigt het nu. Een Amerikaanse generaal benadrukt dat IS beperkt middelen heeft om chemische wapens te maken. Bij de aanval met de raket raakte niemand gewond. De agenten die vrijdag in de Amerikaanse stad Tulsa een ongewapende zwarte man doodschoot, wordt daarvoor vervolgd. Op camerabeelden is te zien dat het 40-jarige slachtoffer wordt aangehouden, terwijl hij met autopech langs de kant van de weg staat. Daarna wordt hij van dichtbij beschoten. De advocaat van de agenten zegt dat ze schoot omdat de man mogelijk een wapen wilde pakken. Drie agenten in de Amerikaanse stad Phoenix hebben ontslag genomen... omdat ze een verdachte zouden hebben gedwongen marihuana op te eten. Ze vonden de drugs in de auto van het 19-jarige slachtoffer... en dreigden hem in de cel te gooien als hij de marihuana niet op zou eten. Een leidinggevende van de drie noemde hun acties wogelijk en onacceptabel. De agenten zaten in hun eerste jaar. Het weer nog. In het noorden kan vanochtend nog een buitje vallen. In de loop van de dag breekt op steeds meer plekken de zon door. Het wordt vandaag zo'n 20 graden. Ook in het weekend mooi nazomerweer, maar in de loop van zondag neemt de kans op regen wel toe. Dit was het NWS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad staat één file op de A6 bij Almere richting Amsterdam...